uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Deelrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete van omgerekend 1000 euro... voor het aanvallen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De meisjes maakten lawaai en klopten herhaaldelijk op de deur van zijn hotelkamer. Daar raakte Van der Poel zo gefrustreerd van dat hij de meisjes duwde. Een van de twee bezeerde daarbij haar arm. De rechter rekent het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam... en niet de beveiliging van het hotel belde. Van de Poel gaat in hoger beroep. De Italiaanse radicaalrechtse politica Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Volgens exit polls is haar partij de grootste geworden bij de verkiezingen en heeft het rechtse blok waar haar partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het parlement. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan... door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen door vervuiling... door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. In de Nations League heeft Nederland gisteravond met 1-0 gewonnen van België. Hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden. Het weer, het is een heftige dag met grijze luchten en vooral later vanochtend flinke regen. Vooral langs de kust kan het daarbij hard waaien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. to me. Cause that new Bad Bunny made a bad girl. Let me give me that reggaeton, give me party, party. One for my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss it fresh, baby, touch my body. Oh, boy, if you post your shit on your story, gotta watch my back. I'm not just anybody. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.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 Maar het is beter. Ik kan nu zonder jou geen man nodig in mijn leven. Jij was alles voor mij. Ik ben klaar met al die streken. Ik laat je los, ik laat je gaan. Ik voel me vrij, kan weer bewegen.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 De radicaal-rechtse Giorgia Meloni van de partij Fratelli d'Italia wordt waarschijnlijk de nieuwe premier. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan. Het weer. In de loop van de ochtend flinke regen. Vooral langs de kust kan het erbij hard waaien. Vanmiddag breekt soms de zon door bij 12 tot 14 graden. passion. Without you, I not going to love. Without you, without you, I'm not going to tell me all bingo, bingo. I never tell you, you, baby. This love will make me this star. No, no. I'm not going to tell me what's all bingo. i am a, I'm a op 106.9 FM. En ik glij weer, en dat er hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, zo. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de stad begraven Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen Een rood kruis in de weg naar huis Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter zo geen meter vooruit als die steenmeel.